waardoor allerlei bouwprojecten niet doorgaan. Volgens de bank is de komende vijf jaar de bouw van zo'n 5 miljard euro aan woningen... en 9 miljard euro aan infrastructuur onzeker geworden. Voor alle bouwprojecten die stikstof uitstoten... moet sinds de uitspraak aangetoond worden... dat die geen effect hebben op ruim 118 natuurgebieden. Zo is vorige week een streep gezet door een nieuwe wijk in Roermond... waar bijna 500 woningen zouden komen. Er komt een grootschalig onderzoek naar blessures bij voetballers. Het onderzoek wordt gedaan door de internationale voetbalvakbond FIFPro... en ook de Nederlandse spelersvakbond VVCS is erbij betrokken. In Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1 zei Yevgeny Levchenko, voorzitter van de VVCS, dat spelers tien jaar lang worden gevolgd. Er wordt vooral gekeken naar blessures aan de knie, de enkel en het hoofd. Uit het onderzoek zullen adviezen moeten komen voor het internationale voetbal. Levchenko zegt dat hij het niet zo'n gek idee vindt als voetballers met helmen of met mondbescherming gaan spelen. Bondskanselier Merkel sluit niet uit dat er binnen een maand een manier wordt gevonden waarop de Britten met een akkoord uit de EU kunnen stappen.